Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De kapitein van het cruiseschip dat vorige week op de Donau... tegen een kleinere boot met Zuid-Koreaanse toeristen voer... is volgens het Hongaarse OM ook betrokken geweest... bij een bootongeluk in Nederland. Dat was in april. Waar het ongeluk was, wil het Hongaarse OM niet zeggen. De Oekraïense kapitein van 64 wordt voor het ongeluk op de Donau vervolgd... voor roekeloos varen. Ook zou hij na het ongeluk informatie van zijn telefoon hebben gewist. Zeker 15 mensen kwamen om. 15 opvarenden worden nog altijd vermist. De politie heeft al meer dan 50 tips gekregen over Peter M., de man die afgelopen weekend na zijn verlof niet terugkeerde naar de psychiatrische kliniek in Den Dolder. Gisteren werd zijn foto en signalement verspreid. De man van 43 heeft dringend medicatie nodig. Hij zou mogelijk een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving kunnen zijn. De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen wordt opnieuw uitgesteld. De reden is een uitzonderlijk hoge uitstroom van mariniers vorig jaar, schrijft staatssecretaris Visser. Het waren er 182. Een paar jaar eerder waren dat er maar 42. Dit jaar zijn er al 93 mensen opgestapt. Visser laat uitzoeken of er een verband is met de naderende verhuizing naar Zeeland. Volgens de militaire vakbond is dat wel zo. De bouw van de nieuwe kazerne in Vlissingen is nu al vier keer uitgesteld. En die gaat nu zeker niet voort 2024 open. Een peperduurmedicijn medicijn tegen de spierziekte SMA wordt waarschijnlijk toch voor iedereen vergoed. Nu komen alleen jongeren tot 9,5 in aanmerking voor het middel Spinraza. Minister Bruins wil die leeftijdsgrens opheffen omdat het middel ook bij oudere mensen zou werken. Het weer het is zonnig en vrijwel overal droog. Het is maximaal 20 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen loopt de temperatuur snel op en kan het 27 graden worden. Vanaf de middag wel kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De N522 Amstelveen-Bijlmermeer is in beide richtingen dicht tussen Amstelveen en Oudekerk aan de Amstel.